Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de ondernemers heeft er vertrouwen in... dat hun bedrijf de huidige economische malaise overleeft, meldt het CBS. Met name de reisbranche is een stuk positiever. In mei dacht nog 10% van de bedrijven dat ze het wel zouden redden. Inmiddels is dat 51%. In de horeca zijn de ondernemers pessimistisch. Een kwart denkt dat het bedrijf volgend jaar nog bestaat. Een derde van de Horica-ondernemers vreest dat hun zaak het einde van het jaar niet haalt. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn rellen uitgebroken... bij een protest tegen nieuwe coronamaatregelen. Betogers gooiden met fakkels, stenen en flessen... en probeerden het parlementsgebouw te bestormen. De oproerpolitie zette traangas in... en heeft een onbekend aantal mensen opgepakt. De betogers zijn boos dat komend weekend de avondklok weer wordt ingesteld. Dat zou nodig zijn vanwege een alarmerende opleving van het coronavirus. De ziekenhuizen in Belgrado zouden bijna geen ruimte meer hebben voor nieuwe patiënten. Op Schiphol zijn meerdere mensen licht onwel geworden door een onbekende stof. Die stof kwam uit een koffer die in beslag was genomen, meldt de veiligheidsregio Kennemerland. Het incident gebeurde gistermiddag in een bedrijfspand waar ook de douane is gevestigd. Om welke stof het gaat is nog niet duidelijk. Daarvoor wordt laboratoriumonderzoek gedaan. De stof zou niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is ontslagen... omdat hij voor een bedrag van ruim 2 miljoen euro heeft gefraudeerd. De gemeenteraad was al in maart op de hoogte gesteld... maar de gemeente treedt er nu voor het eerst mee naar buiten, meldt Omroep West. Verdere details worden niet bekendgemaakt in het belang van het onderzoek. Er is aangifte gedaan bij de Rijksrecherche. De ambtenaar is op staande voet ontslagen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag is in het noorden, midden en westen is het daar waarschijnlijk droog en breekt de zon even door.